Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de overstromingen in het zuidoosten van Spanje zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen. In verschillende gebieden daar worden nog steeds mensen vermist. En volgens onze correspondent Miral de Bruin is er nog veel onduidelijk. De slachtoffers die komen allemaal uit gemeenten rondom de stad Valencia. Uh, het zijn niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en bijvoorbeeld ook twee baby's sowieso. Um, hoe de slachtoffers precies om het leven zijn gekomen is niet duidelijk. En op sommige plekken is ondertussen zelfs ook het leger al ingezet en worden er helikopters ingezet om mensen te vinden. Eh, het belooft dus een eh, enorm chaotische dag te worden vandaag. Afgelopen nacht Vannacht werden er in Spanje 200 mensen gered na die overstromingen. Het gaat niet zo lekker met Volkswagen. De Duitse fabrikant verkoopt minder auto's door concurrentie uit China. Er komt een grote reorganisatie en waarschijnlijk moeten er fabrieken dichtgaan. Volkswagen is een van de belangrijkste bedrijven van Duitsland. En dit is dan ook geen goed nieuws voor de toch al kwakkelende economie bij onze oosterbuurtjes. Oekraïne gaat nog meer mensen oproepen voor het leger. Het gaat om 160.000 mensen. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zijn al meer dan een miljoen Oekraïners opgeroepen voor het leger. En nu er ook Noord-Koreaanse troepen aan de Russische kant vechten, heeft Oekraïne het steeds moeilijker. Ja, vanavond is het weer wit-rood tegen wit-rood-wit. Want de klassieker Feyenoord-Ajax begint om 6 uur. Ja, beide ploegen die staan op evenveel punten nu in de Eredivisie. Best spannend dus, zou je zeggen, in de Kuip vanavond. Maar daar denkt onze sportcollega Tom van het Hek anders over. We lieten hem eventjes in zijn glazen bol kijken. Vorig jaar werd het maar liefst 6-0. De grootste overwinning ooit en de grootste nederlaag van Ajax in het profvoetbal. 4-0 eh, werd het in Amsterdam. Dus dat zijn wel enorme verschillen. Nou, zo groot verwacht niemand het verschil nu. Maar eh, mijn voorspelling is niet de moeilijkste. Feyenoord gaat vanavond winnen van Ajax. Gaan we nog naar het weer toe. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog en kan de zon nog even doorbreken bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel 5 minuten oponthoud... tussen Zaandam en de afrit Zaandijk. Er zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden.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 Veel luisterplezier! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o'clock, rock! 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your flat right on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down. six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's eight, nine, ten, eleven, two. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna Goedemiddag, goede middag luisteraars. Dit is Lunchroom bij ZFM Zandvoort. Van rechtstreeks vanuit de Zonweg. Ja, onze studio. Een geweldige mooie studio. En Charles, weer bedankt voor de eh, gezellige drie uurtjes.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 een van de beste groepen, in mijn ogen tenminste, van Nederland op dit moment. Kom je ook eten? Gezellig samen eten met buurtbewoners? Geniet van een heerlijke verse maaltijd voor 10,50 euro per persoon. En dan krijg je een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. En met de Zandvoortpas is het maar 6 euro. Vooraf reserveren, dat is wel nodig. 5740330. 5740330. Meer informatie via Marieke Langeveld. En dat kan ook via internet m.langeveld.plus.zandvoort.nl En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds.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 Haar naam is lang. haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen wijd. Maar oh, Laura geldt dat niet. Proef, dus maar. even in Volendam. De 3J's is een Nederlandse band uit Volendam... die bestaat uit Jan Dullers, Jaap Kwakman en Robin Kuller. De band werd landelijk bekend na het succes van hun debuutalbum Watermensen uit 2007. Daarna volgde tal van hits, waaronder Wiegelied, Wat is dromen en Geloven in het leven. Anno 2024 heeft de 3J's al 12 studioalbums op hun naam staan. In 2011 deed het trio namens Nederland mee aan de Eurovisie Songfestival met het nummer Never Alone. Ik heb gekozen voor Hou van mij, het wiegelied en samen met Jan Smit, een hele gezellige, die man is verliefd. En ik ga beginnen. Hou van mij. Het is niet zo'n traan veroorzaakt door de wind, waarin die zijn oorsprong vindt in een hart dat hevig lijdt. In de liefdestrijd. Zeker maar voorzichtig zeg je zacht, er wordt verloren ik begrijp wat je bedoelt, maar mijn hoofd wordt overspoeld met gedachten aan een tijd van onzekerheid. een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent. En zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je houdt. Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen morgen zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij, dan zou jij eeuwig leven. Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij. je lacht naar mij Breek ik het ijzer met mijn hand Voel ik me wijzer dan de krant van morgen Zal voor je zorgen, kleine man Lach het aan mij dan Ja, dat was mijn 3-in-1 van vandaag. Daar waren de 3J's uit Volendam. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt. Ik ga door met Lionel Richie. Say you, say me. to leave Het Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort is weer gestart met een inloopspreekuur. Vanaf deze maand bent u elke donderdag van 9 tot 12 uur...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 dan is deze cursus misschien wel iets voor jou. Deelname is helemaal gratis. En informatie en aanmelden kan u via 5719393. 5719393. En het is 5 november van 2 tot 4 uur middags. En de locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Gino Vanelli. Hurts to be in love. is een Britse muziekgroep. De razend populaire boyband werd gezien als de Britse tegenhanger van de Amerikaanse New Kids on the Block. En was de rivaal van de Londense jongensgroep East 17. Take That heeft in de eerste zes jaar van haar bestaan acht nummer 1 hits gescoord in het Verenigd Koninkrijk.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 keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was acht en van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. het werd zo was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je moet Wees maar niet bang De nacht zal het je leren Kom dichter bij me We liepen samen Verder langs het strand en als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan en het werd zomer. Het werd zomer. het was natuurlijk Rob de Nijs met Het werd zomer. Poëzie. Onderwerp van deze keer leven en werk van J.C. Bloem. En het is van 1887 tot 1966. De dichter van het onvervulbare verlangen... waarvan zijn hele poëzie doortrokken is. De kosten bedragen 2,50, inclusief koffie of thee. Net iets lekkers natuurlijk. Opgeven via de balie 5740330. En het is vrijdag 15 november van 2 tot half 4.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 Of de uitzendingen in ieder geval. Ik vond het, het zijn maar de mooie liedjes, maar niet mijn liedjes, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop u na het nieuws en de boodschappen terug te zien. Tot straks. Hier komt Karin Bloemen.